7 uur. met het NOS Journaal. De EU-top in Brussel is rond drie uur vannacht beëindigd... zonder dat er grote besluiten zijn genomen. Wel hebben de lidstaten afgesproken dat ze vrijwillig meewerken... aan de opvang van 60.000 vluchtelingen. De Europese Commissie wilde dat verplichten, maar daar was veel weerstand tegen. Op de top is ook gesproken over Griekenland. Morgen praat de Eurogroep daarover door. In Alaska is een watervliegtuig neergestort dat passagiers van een Nederlands cruiseschip aan boord had. Geen van de negen inzittenden heeft het ongeluk overleefd. Het toestel is neergekomen in een gebied dat moeilijk toegankelijk is voor hulpverleners. Of er Nederlanders in het vliegtuigje zaten is niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het 15 e-mails van Hillary Clinton in handen heeft die niet door haarzelf zijn overgedragen. Clinton zei eerder dat ze alles had overhandigd. Als minister verstuurde ze een deel van haar e-mails via een privéaccount. Daardoor kwamen ze niet in de archieven terecht. De mails die nu naar boven zijn gekomen zijn afkomstig van een toenmalig adviseur van Clinton. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar spermabanken... om te kijken of die hun archief wel op orde hebben. Aanleiding is het rommelige archief van de voormalige spermabank Bijdorp uit Barendrecht. Veel donorkinderen kunnen daardoor niet achterhalen wie hun donor is. Ze hebben daar sinds 2004 wel recht op. En aan Harvard is een sneltest ontwikkeld voor ebola. Daarmee kan binnen een paar minuten worden bepaald of iemand de ziekte heeft. De test is net zo betrouwbaar als de huidige laboratoriumtest... die pas na een paar dagen uitsluitsel geeft. Door de sneltest kan ebola sneller worden behandeld... en is er minder kans op besmetting. Het weer, de dag begint in het noorden met wat regen. Daarna vooral in het zuiden wat zon bij 23 tot 28 graden. In de avond kans op wat buien, mogelijk met onweer. Morgen wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland staat tussen het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.